Gert Kluk met het NOS Journaal. Staatssecretaris Bleker stelt 10 miljoen euro beschikbaar voor Nederlandse komkommertelers die door de EHEC-bacterie in problemen zijn gekomen. Ook de tuinbouwsector steunt de telers met 10 miljoen euro. Bleker gaat bovendien later deze week in Europees verband aandringen op het instellen van een noodfonds. Door de uitbraak van de EHEC-bacterie in Duitsland is de export van komkommers naar het land helemaal stilgevallen. De helft van alle komkommers wordt uitgevoerd naar Duitsland. De Nederlandse telers laten een Duits instituut onderzoek doen. Zo hopen ze aan te tonen dat er met Nederlandse komkommers niets mis is. Radko Mladic gaat in beroep tegen het besluit om hem over te dragen aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Zijn advocaat heeft vanmiddag in Belgrado een bezwaarschrift op de post gedaan dat morgen wordt bezorgd bij de Servische Justitie. De afhandeling van het hoge beroep lijkt niet meer dan een formaliteit. De Servische regering zei eerder vandaag dat Mladic binnen enkele dagen naar Nederland wordt overgebracht. De precieze datum wordt vermoedelijk om veiligheidsredenen geheim gehouden. Zijn advocaat zegt dat de voormalige Bosnisch-Servische generaal te ziek is om terecht te staan. Mladic wordt onder meer verdacht van genocide in Srebrenica tijdens de Joegoslavische burgeroorlog. Steeds meer Libische militairen deserteren. In Italië kwamen vandaag acht hoge militairen aan die niet meer loyaal zijn aan het regime van kolonel Gaddafi. Het zijn vijf generaals, twee kolonels en een major. Ze roepen alle militairen in Libië op het leger te verlaten en de opstandelingen te steunen. Een van de generaals zegt dat het Libische leger nog maar 20% van de kracht heeft die het voor de opstand had. De Zuid-Afrikaanse president Zuma is opnieuw in Tripoli voor een vredesmissie. Een eerdere bemiddelingspoging leverde niets op. Het weer vanavond vanuit België, regen en onweersbuien.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 Oh, ja, ja, ja, ja, We, gaan, eh, we gaan ontzettend leuke muziek draaien. Alles uit 1967. En het zijn allemaal nummer 1 hits in Groot-Brittannië geweest. Oh. Dit was de eerste, Petula Clark, Don't Sleep in the Subway, Darling. En straks gaan wij eh, luisteren naar uh, Achter elkaar de Mamas en de Papas met Craig Ellie, Eric Burton en Animals San Francisco Nights en Autotrading met Tramp. your work as hard as you play. Make up, break up, everything shake up.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 I know I'm alive. dollar tramp. That's right. You haven't even got a fat bankroll in your pocket. Haha, Autos Redding, Trump, 1967 uiteraard ook. U luistert naar het, uh, het gouden oude programma van CFM. En vanavond speciale muziek uit 1967. We gaan zo meteen door met de, eh, de Scaffold. En dat is een, eh, een, Engelse groep die bestond uit drie personen. Dus comedie en, ehm, poëzie en muziek maakten ze in Liverpool. En het is heel verpand dat de leider daarvan, een Mike McGear... wiens echte naam Peter Michael McCarthy was. En dat is een broertje weer van Paul McCartney. Hij deed het samen met Roger McCuff en John Gorman. En uiteraard hebben zij daar een heel bekend nummer van gemaakt. En dat is ehm, Thank You Very Much. Vervolgens de Cream met Strange Brew en de Beatles Magic, Gold Mystery Tour. Eh, u hoort het, allerlei soorten muziek door elkaar. <laughs> van Californië tot aan van alles en nog wat. Kom maar goed, ik ga, ik ga, lekker luisteren. Kom maar. thank you very, very, very much Thank you very much for the entry iron Thank you very, very, very much Thank you very much for the bird and bees Thank you very much, thank you very, very, very much Thank you very much for the bird and bees Thank you very, very, very much Thank you very much for the family circle Thank you very much, thank you very, very, very much Thank you very much for the family circle Thank you very much, thank you very, very, very, very, very, very, very, very much You you very, very, very much. Thank you very much for the Ainsley Lion. Thank you very, very, very much. Thank you very much for love. Thank you very much. Thank you very very very much. Thank you very much for love. Thank you very very very much. Thank you very much for the Sunday joints. Thank you very much. Thank you very very very much. Thank you very much for the Sunday joints. And our cultural heritage. National beverage. Being fat. Union Jack. The nursery rhymes, Sunday time. The nap and bomb. Everyone. Thank you very much. Thank you very very very very very very very very much. It was simply slipping untrue Now let me whisper I love you Thank you very much for the Ainsley Iron. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for the Ainsley Iron. Thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for playing this record. Thank you very, very, very much. Thank you very much for our precious tea. Thank you very much, thank you very, very, very much. Thank you very much for our pleasure team like Mystery Tour. Ook uit de film. is ook een film van gemaakt met zijn commissie Tour 167. Um, ehm, ja, ondertussen is Rob Harms binnengekomen. Altijd gezellig, hè? Ja, maar hij zit mee te zingen. Nee, Rob Harms niet. Zilveren Robbie, hè? Oh, zilveren Robbie. Oh ja, vanavond is hij zilveren Robbie. <laughs> Goedenavond, Rob. Leuk dat je er bent. Goedenavond. Helemaal goed. Ehm, Rob, we gaan eh, heb je een microfoon open? Ja, ik heb een microfoon. Eh, ken je Jeff Beck? Eh, eerlijk gezegd, nee. Sandy Posey? Ja, die ken ik wel. Desmond Dekker? Die ken ik ook. Goed, dan gaan we drie nummers draaien. Hi-Ho Silverlining van Jeff Beck. Single Girl van Sandy Posey en 007 van Desmond Dekker. rare sfeer hier eh, in de studio komen. maar eh, wel gezellig, weet je. Joost swingen. Eh, Heerlijk Ja, nou, jij staat zelf ook te zingen, man. Ja, dat is gewoon lekkere muziek dit. Van Des van Dekker en zijn groep Jezus. Wel eens gehoord van Pipi Arnold dan? Nee. Nou, Pipi Arnold is een Amerikaanse... Jij Rob? ja, tuurlijk. Die, die, die drie hitjes heeft gemaakt in drie albums. En wij is, hebben meegenomen First Cut is de diepste en dat is ook het meest bekende nummer van de. Vervolgens een beetje de kant van een beetje de hard rock op. Feel of Fetch, You Keep Me Hanging On. En tot slot gaan we naar de soul. Gladys Knights en de Pips, Take Me In Your Arms and Love. Don't lose the To the Pips, Take Me In Your Arms and Love Me. De volgende drie zijn de Kings met Dead and Street. Eddie Floyd, misschien iets meer verduidelijk, is een Amerikaanse soulzanger die voornamelijk tussen 66 en 88 actief was. En tot slotte, en die was zeker geen uh, eh, verduidelijking, de Rolling Stones met Ruby Tuesday. Deze drukker hier in de <laughs> studio. Het lijkt wel een dancing hier dan. Ja, wel Ongelooflijk. De collega's van het eh, volgende programma Knockout FM, zeg ik het goed? Die zijn alweer aanwezig. <laughs> Normaal komen ze vijf van negen binnen. Dus is het altijd rustig hier ook. Goed. En nou komen ze gewoon om kwart voor negen binnen. Half negen, dat is ook nog wel eens. Oh ja. Goed, dit was eh, Ruby Tuesday. Eh, misschien wel met eentje de mooiste twee ballads van de Rolling Stones. Door naar de Australische groep de Easy Beats, opgericht door een geëmigreerde Nederlander met Friday on My Mind. Vervolgens Stevie Wonder, I'm Wondering en daarna Nancy Sinatra en Lee Hazelwood eh, met Jackson. Ik, denk dat we nog even eerder terugkomen. Ja, maar we zullen wel zien dan. Kom maar goed, ik ga lekker luisteren. How time flies. Monday morning feels so bad dan. Heerlijk, hè? Nee, jammer. dat is toch gezellig, joh. Met, met die hele volle studio en een lekkere muziek draaien. Voor u taalluisteraars thuis. Ja, daar doen we het voor. Dus tot laat wil ik zijn. er goed, het klokje voor gehoorzaamheid, dat tikt weer. En dat klinkt ook weer. En dat betekent dat wij afscheid van u nemen. Over twee weken zijn we weer. Met een hele nieuwe aflevering van Golden ZFM. Daan, bedankt dat je er weer was. Altijd. En, tot, eh, tot over twee weken weer. Ja.